your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Mix Marathon. Hilke Boersma. Ooit begonnen in het eh, nachtleven van Groningen in beachclub Kokomo... waar de DJ Boot een boot was. DJ Boot. Stef Da Campo. En hij is ver gekomen. Nu een uur lang bij ons in de Slam X Marathon. Stef Da Campo en hij start met zijn eigen track. Dit is Hou Ashmar. de pre-party van je weekend. De Slam X Marathon. Wat houdt je bezig? Wat ga je doen dit weekend? Heb je nog leuke plannen? Of zit je een beetje, beetje, beetje in een winterdipje? Ik heb laatst gehoord, je moet er gewoon flink op uitgaan. S'avonds. Altijd dat moment na het eten dat het dan 7 uur is en dan flink donker... dat je zelf toch van de bank eh, moet eh, trappen. Maar eh, er is een hoop te doen. Onder andere Joyce is erbij. Hey, oké, ik ga lekker opstappen in Amsterdam vanavond. Dennis gaat Utrecht onveilig maken. En eh, Diego is onderweg in de auto richting Egypte. Dan denk ik naar het vliegveld, toch? Alles wordt een lange, lange rit. Nou, in ieder geval is eh, de Slam Marathon nog eh, tot 6 uur morgenochtend bij hem. Met Stef Da Campo, die best een bijzondere afslag heeft genomen. Net als zijn nieuwe track Hou Ashmar. Dit is Saskin Ilke Senkan in de Slam Marathon. it, be it, be it. This baseline, we're gonna be it, be it, be it. If you don't like this, then be it, be it, be it. This baseline, we're gonna be it. Reload, then repeat it. One up your body and move. One up your body and move to this. Your body I move to this. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. Uh, yeah, we came to have fun, so wind up your body and move to the song. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. Up selector, she like drop that selector. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. up je body and move. Wind up your body body move. up your body and move to this. body and move. Wind up your body and move to this. Here comes the Avenger. Giving you vibes to remember. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. Remember up my selector. feel like drop that selector. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. Uh, yeah, we came to have fun. So wind up your body and move to the song. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. Work up that selector. She like drop that selector. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. Wind up your body and move. Wind up your body and move to this. body and move. Don't stop till the beeline drop. Man, up your body and move. Don't stop till the beat Man, man up your body and move. Man up your body and move to the. on the button. altijd een risico als je een eh, legendarische classic als Calvinize van eh, de Chemical Brothers onder, eh, onder handen neemt. Chris Lake heeft het gedaan, zijn 2025 remix. Galvanize, hoorde je in de Slammix Marathon. En hij is er toch wel goed in geslaagd, toch? Leuke versie van deze track, gedraaid door Stef Da Campo. In de Slam Marathon, het is koud, maar zonnig beetje zo'n eh, knisperend dagje vandaag. En eh, we maken je warm. We blijven in beweging met eh, de meeste beats. 24 uur lang in de mix. Dit is de Slam x Marathon. Mega line-up. Rehab onder andere. Vintage Culture. We hebben Joe Corey. Alok, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De volledige line-up check je zoals altijd op slam.nl. En Stef da Campo hoor je tot 12 uur. face up and up So me live, no bother bring me in a yo Now finish me roll up the sleeve and fish me fish Remember this, build the blood cause it's I yo Eat your face cause you're running on me booty yo Like finish them, take it like the river, we go see it fish Thank you. this bitch. I don't know, know nothing better. Chasing my cheddar. You in love with a whore? You ain't never listen to me. I lead a hell of a Fuck me how the haters, they be all in the mix. When they know, when they know it ain't gon' get no better than this. Can't they see? Can't they see? We ain't some niggas they wanna diss. DPG. I love a trick, never treat a bitch ever. I told you before, so you better not be fucking with me. This one dedicated to all the sexy women or the nice and decent sexy girls. The original. Say, I girl, girls, some love how you are working. Look how the body shape perfect. Man go down then twerk it. Clap to the ground then work it. It's the way she a wine to the music. Artist thing on it circuit. The bang go down then work it. All massive. Work it. Pay, pay, pay. education, we are the sexy woman or the nice and decent sexy girls. club staat of in een kroeg... en je loopt naar de DJ en je wil even een verzoekje, doen. Want ja, iedereen wil natuurlijk het nummer horen dat jij nu in je hoofd hebt. En dan vraag je dat aan bij de DJ en dan zegt hij... oh ja, ik ga even kijken eh, wat ik voor je kan doen. Ja, ik ga even kijken of ik hem heb. En dan vervolgens hoor je dat nummer natuurlijk nooit voorbij komen. Nou, hoe anders is dat zo meteen in eh, Slam Mix Marathon Request? Het hele uur is nog helemaal leeg. Ik ga mijn eh, USB-stickje zo meteen eh, vullen met alleen maar verzoekjes. Dus eh, wat wil je horen? open even de Slam app en stuur dan via het berichtjes-icoon even jouw verzoekje binnen. Dus misschien wel een track die je wil horen. Misschien wel een bepaalde artiest. Eh, open even het eh, icoon en eh, stuur via een gratis berichtje in de gratis Slam app wat je wil horen. En zometeen dus Slam X Marathon Request vanaf 12 uur. En dit is tot 12 uur Stef Da Campo in de Slam X Marathon. shit I deserve. Pete Garage. Hoor je overal in de sets van Benwal. Job Jobsen draaide deze track nog in De Brave op Lowlands. Peggy Goo draaide deze track ook heel veel in haar eh, sets afgelopen festivalzomer. En eh, Stef de Campo draaide hem iets langzamer. Inner City, Joe Hunt en Good Life hier in de Slam Marathon. Zometeen de Slam X Marathon Request. En wat komen er al eh, goede dingen binnen in eh, de Slam App. Ik zie Martin Garrix aangevraagd worden. Telt You So, On My Mind van Diplo. Iets van Fisher. Dirty Cash. Passa. Gaan we allemaal draaien, maar er is nog eh, genoeg plek. Dus wat wil jij horen? Open de Slam App en geef even door wat je wil horen... voor Slam X Marathon Request. Zometeen vanaf 12 uur. Dit is Stef de Campo met 22 Ballets... Dope en nu M83 en Ultra de grote podia. Stef de Campo, lekker, laatste, lekker bezig de laatste jaren. En uh, zojuist gehoord in de Slam Mix Marathon. Stef de Capo. Zometeen vanaf 12 eh, uur de Slam Mix Marathon Request. Wat wil je horen? Geef het toch even door via een berichtje in de Slam app. En dit zijn de laatste paar minuten van Stef de Campo bij Slam.